uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Dag 6 van de Olympische Spelen is begonnen en Nederland is weer twee medailles rijker. Een zilveren en een bronzen. Zowel de roeisters Keizer en Paulus als zwemmer Kamminga grepen net naast het goud. Het roeiduo lag lang op kop en leek zonder problemen goud te veroveren... maar vlak voor de finish werden ze toch ingehaald door Italië en Frankrijk. Na een fotofinish moesten ze tot hun verdriet genoegen nemen met brons. Ook zwemmer Kamminga was lang de snelste, maar greep uiteindelijk het zilver. En daar was hij heel blij mee. In totaal heeft Nederland nu 13 medailles. Verder geen medailles nog, maar wel successen bij de Nederlandse handbalsters bijvoorbeeld. Zij wonnen de derde groepswedstrijd van Angola. Het werd 37-28 en daarmee hebben ze hun plek in de kwartfinales veiliggesteld. En zwemster Femke Heemskerk zwom haar snelste tijd in zes jaar op de 100 meter slag. En daardoor is ze verzekerd van een plaats in de finale. Nederland blijft voorlopig hoogstwaarschijnlijk een rode vlek op de kaart van het Europees Gezondheidsinstituut ECDC. Landen zouden daardoor kunnen vasthouden aan de reisbeperkingen die ze hebben ingevoerd voor Nederlandse vakantiegangers. Het aantal coronagevallen in Nederland begon anderhalve week geleden te dalen. Omdat het ECDC kijkt naar de cijfers over de laatste twee weken, is dat op de kaart van vandaag nog niet terug te zien. Volgende week is die piek voorbij en dan zouden de kleuren voor Nederland kunnen veranderen. De GGD in Zeeland gaat vanaf morgen zelf tests uitdelen aan jongeren op camping Duin en Strand in Scharendijken. Wie positief test, kan zich vervolgens meteen op de camping door de GGD laten testen. Duin en Strand behoort tot de grootste jongerencampings van Nederland. Elke week is er plaats voor maximaal 1700 vakantievierende jongeren. De GGD werkt samen met de camping om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk bezoekers het coronavirus mee naar huis nemen. Het weer, het is afgekoeld naar een graad of 15. komende dag zonnige periode en het blijft zo goed als droog. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.